uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een brand in een woning in Brunsum zijn een meisje van vijf en haar moeder gewond geraakt. Waarschijnlijk is het meisje langs een brandende kaars gelopen... en heeft haar kleding vlam gevat, zegt de politie. Het meisje is zwaar gewond. Ze is naar het brandwondencentrum gebracht van een ziekenhuis in Duitsland, in Bochum. Een grote meerderheid van de kinderartsen die zich bezighouden met ongeneeslijk zieke kinderen wil dat actieve levensbeëindiging ook mogelijk wordt bij jonge kinderen. Uit onderzoek dat vanavond is aangeboden aan de Tweede Kamer blijkt dat 84 van de gespecialiseerde artsen daarvoor is. Dat meldt Nieuwsuur. Nu is euthanasie voor kinderen onder de 12 verboden omdat ze tot die leeftijd niet wilsbekwaam zijn. Wilsbekwaamheid is een essentiële voorwaarde voor euthanasie. Volgens de hoogleraar van het UMCG die het onderzoek leidde... worstelen artsen ermee dat ze geen actieve levensbeëindiging mogen toepassen bij jonge kinderen. Sommige kinderen hebben daardoor volgens de artsen tijdens het stervensproces te veel geleden. De wijk Zuilen in Utrecht is vandaag op Nationale Burendag... verrast met een bezoek van koning Willem-Alexander. De bewoners hebben de afgelopen tijd veel aandacht besteed... aan onderlinge verbinding tussen de mensen... met veel verschillende culturen en nationaliteiten als achtergrond. De koning ging met bewoners in gesprek. Een verrassingsbezoek is niet uniek voor de koning... maar dat hij dat in het weekende doet is wel opvallend. Het gebeurt niet vaak. Shivan Hassan heeft de wereldtitel veroverd op de 10 kilometer op de wereldkampioenschappen atletiek. In de hitte van Doha won ze in 30-17-62 door een geweldige versnelling in de slotronde. En het weer, er trekken buien over, matig tot krachtige wind, aan zee soms hard. Vannacht temperatuur een graad of 13. Morgen bewolkt, regenachtig, nog steeds die stevige wind, aan de kust misschien stormachtig en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 You got a product, bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing the kid. Wishing they was dancing the jig. Here with this handsome kid. Take a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. Still way to hand me on the hand, stay on play. Give it up, chicky, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Aha, Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. He can play another from the face of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off. But yes, yes, sure, and you don't stop easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, bring through the maximum.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 It's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash. That's when it comes to the gas. By no means average, it's on she's got to have it. Baby, you're a perfect ten. I wanna get in, can I get down so I can?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 Curves the word, spins the verb, love is it curves, don't freak what you heard. Oh, rolling with the fatness, you don't even know what the half is. You gotta pay to play, just for sure they bang bang and look your way. I like the way you work it, trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby I I can get you in my life. Like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up, yeah. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up, yeah. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up, yeah. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. godless peril, the tradition of misery will continue long after my bones turn to dust. least once or twice before.